Annette Schut met het NOS Journaal. Het Vaticaan geeft tientallen historische objecten terug aan de inheemse bevolking van Canada. Een van de voorwerpen is een eeuwenoude Inuit-kajak. Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken is de teruggave van belang voor rechtvaardigheid en verzoening. De vorige paus Franciscus bood drie jaar geleden excuses aan voor de rol van de kerk rond de katholieke kostscholen in het land. Meer dan 150.000 inheemse kinderen werden in de 19e en 20e eeuw bij hun ouders weggehaald. Op scholen was sprake van ernstige mishandeling. Honderden kinderen overleefden het niet. Tienduizenden mensen hebben in de Braziliaanse stad Belém een klimaatmars gelopen. Onder de deelnemers waren milieuorganisaties en hun achterban en grote groepen inheemse. In Belém wordt de VN-klimaattop gehouden. De komende week moeten de landen het eens worden over een slotakkoord. Er werd gedemonstreerd tegen de invoering van vervuilende bedrijven en voor een eerlijk klimaatbeleid. In Gaza is opnieuw een groot vluchtelingenkamp overstroomd na zware regenval. Veel tenten staan onder water. Het gebeurde in een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook. Daar leven ruim 400.000 mensen. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, is er niet bij als de ploeg dinsdag speelt tegen Jamaica. Advocaat is onderweg naar Nederland vanwege familieomstandigheden, meldt de voetbalbond van het eiland.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 walk like an Egyptian get rid of you and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 海。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 stift op zijn Zandvoort. ZFM.